Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Iran zijn sinds vrijdag ruim 220 mensen omgekomen, melden Iraanse staatsmedia. 90% van de slachtoffers zou burger zijn. Ook zouden bijna 1300 mensen gewond zijn geraakt. De landen bestookten elkaar ook gisteren meerdere keren. In Israëlische steden moesten mensen de schuilkelders in. Maar sinds gisterochtend zijn er geen slachtoffers bijgekomen aan Israëlische zijde. In Teheran zijn naast burgerslachtoffers ook weer kerngeleerden en hoge militairen omgebracht. Bij een bombardement is ook de hoogste veiligheidschef van de Iraanse revolutionaire garde gedood... samen met nog twee andere generaals. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan Groenland. Hij is daarmee de eerste buitenlandse leider die het eiland bezoekt... sinds de Amerikaanse president Trump expliciet dreigt het in te willen nemen... Macron zei dat Frankrijk en de Europese Unie solidair zijn met Groenland... en het land niet verkocht of ingenomen kan worden. Macron kwam op uitnodiging van de premiers van Groenland en Denemarken. President Trump heeft meerdere keren gezegd dat Groenland linksom of rechtsom Amerikaans zal worden. De Nederlandse kapitein van het activistenschip Matleen vliegt vandaag waarschijnlijk vanuit Jordanië terug naar Nederland. Israël zal hem naar de grens met Jordanië brengen en vanuit dat land kan dan worden gevlogen. De kapitein wilde met andere activisten hulp brengen naar Gaza... maar ze werden tegengehouden door Israël. En Jong Oranje is dicht bij uitschakeling op het EK onder 21. Na het teleurstellende gelijkspel tegen Finland werd nu met 2-1 verloren van Denemarken. In theorie kan Nederland nog door, maar dan moet wel alles meezitten, ook in de andere pools. De laatste groepswedstrijd moet dan worden gewonnen van Oekraïne. Groepswinnaar Denemarken moet dan ook winnen van Finland.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 chained I'm gonna take you high when you 106.9 FM. FM. He gives me so much joy. I need him every day. Sometimes he treats me all so bad. He even makes me mad. I need him so. I just can't.